Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De vier coalitiepartijen hebben het begrotingsakkoord voor volgend jaar rond. Ook is er een akkoord over de afschaffing van de dividendbelasting. Dat bleek gisteravond na een laatste overleg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie... op het ministerie van Financiën. De partijen willen geen details kwijt, want die worden gepresenteerd op Prinsjesdag. De Franse acteur Gérard Depardieu weerspreekt beschuldigingen van verkrachting en aanranding. Een actrice van 22 jaar, van wie de naam niet is bekendgemaakt, zegt dat de filmster haar afgelopen maand aan haar heeft vergrepen. Dat zou zijn gebeurd in een van de woningen van Depardieu in Parijs. De Franse justitie onderzoekt de beschuldigingen. Het aantal kampeerders in Nederland is toegenomen. Het eerste half jaar waren het er ruim anderhalf miljoen. Dat komt neer op een stijging van 7,5 vergeleken met die periode vorig jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral kampeerders uit Duitsland weten ons land vaker te vinden. De populairste provincie om naar een camping te gaan is Gelderland. De astronauten in het ISS hebben een lek gedicht. Het was een gaatje van 2 mm aan de Russische kant van het ruimtestation. De NASA en de Russische ruimtevaartorganisatie merkten dat de luchtdruk daalde. Er was geen acuut gevaar. Het kleine gaatje is waarschijnlijk ontstaan door de inslag van een micrometeoriet of ruimtepuin. Tennisser Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde van de US Open in New York te bereiken. De Hagenaar verloor in vier sets van David Goffin. Ook Roger Federer en Nick Kyrgios hebben de volgende ronde bereikt. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt tot een graad of 8.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 meet in You point of view. Can't change your mind, can't leave it all behind. You're living in the past. We talk and talk, this goes on for hours about how I should be. Why is it all on me?